vertelt politiek verslaggever Roel Bolsius. Hij ziet in ieder geval aanknopingspunten om door te praten. Dat is wat hij graag wil. Maar er is een probleem. De VVD wil niet met zijn partij in een kabinet. Houdt ook vast aan die blokkade. En achter de schermen hoor je ook dat D66 en CDA ook denken... dat de VVD daarin niet meer gaat eh, veranderen. Dus hoor je ook geluiden achter de schermen... of er dan niet eh, gewerkt moet worden aan een eh, minderheidskabinet. En dat is iets waar Klaver fel op tegen is. Klaver zegt dat daarmee de arrogantie van de VVD beloond zou worden. Inmiddels is de VVD ook op gesprek geweest bij Buma. Dylan Jessegus heeft gezegd dat ze het logisch zou vinden... om een compleet nieuw document te gaan schrijven... mocht de VVD zich aansluiten bij het CDA en D66. Ze is naar eigen zeggen niet van plan om na wat kleine aanpassingen te tekenen bij het kruisje. In een garagebedrijf in Rotterdam zijn vijf mensen gewond geraakt bij een explosie. Een van hen heeft volgens Omroep Rijnmond zware brandwonden. Hoe die explosie is veroorzaakt is niet bekend. Justitie moet binnen twee weken bepalen of het in beroep gaat tegen Marco Borsato. Hij werd vanochtend vrijgesproken van ontucht met een meisje van 15. En voortaan geen gesmak meer in de gemeenteraad van Hilversum. Als ze daar tot laat vergaderen worden er al jaren standaard kroketten geserveerd. Maar dat leverde behoorlijk wat discussie op, want raadsleden zaten soms smakkend te vertellen over begrotingen. Ook de burgemeester van Hilversum maakte zich er wel eens schuldig aan. Dan is de volgende fractie die aan het woord is... die nu naar het spreekgesulte toeloopt. De fractie Duurlacher. Ja, nu is besloten dat er voortaan een pauze wordt ingelast. De kroket blijft in de Hilversumse gemeenteraad, maar het debat wordt er wel even voor stilgelegd. Het weer op veel plekken schijnt de zon. Graadje of 8 is het op dit moment. Vanuit Zeeland komen er wel nieuwe wolken met regen. Vanmiddag en vanavond trekt dat er over de rest van het land. Morgen een grijze dag, maar het blijft droog bij maximaal 7 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam heb je nog 20 minuten vertraging tussen Soest en Naarden. Er staat 7 kilometer door een ongeluk. De weg is eh, hier weer vrij. Na A7 van eh, Horen naar Zaanstad.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 again I know I've made mistakes But I also made the break But what? to say how much I care. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No, some.